Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een luchtaanval op een legerbasis in Syrië zijn tientallen Syrische militairen om het leven gekomen. Volgens Rusland en andere bronnen was de aanval het werk van de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. Er zouden 62 tot 80 doden zijn gevallen. De legerbasis ligt bij de stad Der al-Zor in het oosten van Syrië. Volgens het Syrische leger is de basis na de aanval overgenomen door strijders van terreurgroep IS. Friesland Campina heeft geld uitgetrokken om de melkproductie omlaag te krijgen. Melkveehouders krijgen vanaf 1 oktober 10 cent per liter melk die ze niet produceren. Het bedrijf wil zo helpen om de hoeveelheid koeienmest te verminderen. Die mest bevat fosfaat, dat slecht is voor het milieu. De premie van Friesland Campina komt bovenop die van de Europese Commissie. Die betaalt 14 cent per liter niet geproduceerde melk. De melkproductie is omhoog geschoten sinds vorig jaar de Europese melkquota werden afgeschaft. Daardoor worden nu de fosfaatnormen overschreden. Om de productie te beperken brengen veel boeren melkkoeien naar de slacht. In de eredivisie heeft Heerenveen zijn uitwedstrijd tegen Roda JC met 3-0 gewonnen. Het was een grimmige wedstrijd, die eindigde met 19 man op het veld. Al voor de rust kregen twee spelers van Roda twee keer geel. In de tweede helft gebeurde dat ook bij een speler van Heerenveen. Na zes wedstrijden wacht Roda JC nog steeds op zijn eerste overwinning. Vitesse won thuis met 2-0 van Go Ahead Eagles. Die wedstrijd stond in het teken van de slag om Arnhem. Op de tribune in de Gelderdoom zaten enkele oorlogsveteranen. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 4-1 van ADO Den Haag. Twee doelpunten werden gemaakt door Enes Unal, die Twente heeft gehuurd van Manchester City. Het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 12 en 17 graden.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 A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down. snow. about You're so sexy, I'm so handsome. Let's get this poppin'. You I your mate they're watching, well, she doesn't look very happy. I hope she's not caught blocking. go tell her what's poppin'. I'll be over here coaching. Think about it, let me know. Make up your mind, cause I'm ready to blow. What Look at all my MTV. Traveling road in MTV. Movie shows in MTV. Man, I got levels in MTV.